7 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Een betoging bij een politiebureau in de Haagse Schilderswijk is gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen uiten hun woede over de dood van een Arubaan die na zijn arrestatie overleed. Er werd met stenen, vuurwerk en andere spullen naar de agenten gegooid. Tot diep in de nacht bleef het in de Schilderswijk onrustig. De Haagse burgemeester van Aartsen begrijpt de boosheid en frustratie, maar keurt het geweld af. Staatssecretaris Van Rijn heeft meer tijd nodig voor zijn herstelplan voor het PGB-stelsel. Eerder beloofde hij dat hij de problemen na de zomer zou hebben opgelost. Nu schrijft hij dat het zijn ambitie is om het systeem op 1 januari te stabiliseren. Van Rijn wil deze zomer met de gemeente afspraken maken... zodat duidelijk is of iedereen die een PGB ontvangt daar nog recht op heeft. Het overleg van de coalitie met een deel van de oppositie over een nieuw belastingstelsel is mislukt. D66-leider Pechtold is uit het overleg gestapt omdat er volgens hem te weinig ruimte was voor het creëren van nieuwe banen. De coalitiepartijen reageerden teleurgesteld. De herziening van het belastingstelsel gaat door, maar volgens Samsom niet in de gehoopte omvang. Vanwege het warme weer is vandaag het nationale hitteplan van het RIVM van kracht. Bedoeling daarvan is gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken. Vooral ouderen en chronisch zieken hebben last van de hitte. Belangrijk is dat ze voldoende drinken en verkoeling krijgen. NBC heeft de banden verbroken met Donald Trump. De zender zal niet langer de Miss USA en Miss Universe verkiezing van de vastgoedmagnaat uitzenden. Aanleiding zijn zijn negatieve uitspraken over Mexicaanse immigranten... die volgens Trump alleen maar slechte zaken als drugs en misdaad de VS binnenbrengen. Eerder deze maand stelde Trump zich kandidaat voor de Republikeinen... in de strijd om het presidentschap. Het weer, vandaag schijnt de zon volop. Aan het einde van de middag is het 20 tot 23 graden in het noorden... en 27 of 28 in het zuiden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer. 3 kilometer op de A6 Lelystad richting Muiden bij Almere Stad West. Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat tussen afrit Averhoorn en afrit Weidewormer 6 kilometer file. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein 3 kilometer. A27 Breda richting Utrecht tussen Knoopert Gorkum en Lexmond 5 kilometer file. A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandhorst en Nijkerk 4 kilometer.